Michel Koenen met het NOS-journaal. In Amsterdam is de politie nog altijd bezig met het wegvoeren van ongeveer duizend demonstranten van de Leidse Kade. De groep die werd daar vanmiddag ingesloten door de politie. Ze waren eerder weggestuurd van het Museumplein waar ze geen toestemming hadden om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Op sociale media zeggen aanwezigen dat ze al uren vaststaan zonder sanitaire voorzieningen in de buurt. Sommigen sprongen in het water om naar de overkant te zwemmen, anderen werden met een bootje opgehaald. De eerste resultaten van de proefevenementen zijn positief. Dat zeggen de onderzoekers die bij de evenementen van Field Lab betrokken zijn. Vandaag was er in Biddinghuizen voor het eerst een festival met 1500 bezoekers. Ze mochten naar binnen met een negatieve coronatest. Voorafgaand zijn 17 besmette mensen geweigerd. Op het dancefestival werd getest met de Corona Check app. Die moet op termijn worden ingezet om veilig evenementen te kunnen houden. morgen is op hetzelfde terrein ook nog een popfestival. Nederland moet het leed erkennen dat de Molukkers is aangedaan. Die oproep doen de burgemeesters van elf gemeenten met een grote Molukse gemeenschap. Morgen is het 70 jaar geleden dat het eerste schip met Molukse knilmilitairen aankwam in Nederland. Ze werden slecht gehuisvest en Nederland kwam gedane beloften niet na. In de eredivisie heeft FC Utrecht uitgewonnen van Fortuna Sittard. Eh, Spits Dalmau maakte 10 minuten voor tijd de enige en winnende treffer voor, voor, eh, Utrecht. Vanavond zijn er nog twee wedstrijden in de eredivisie. Feyenoord-Emmen is net begonnen. En over een uur begint ook nog RKC tegen FC Groningen. Het weer nog, vanavond en vannacht bewolkt. Af en toe valt er wat regen of motregen. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen eerst nog wat regen, later opklaringen. Er staat morgen een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 8 graden. de komende dagen verandert er weinig. Vanaf dinsdag draait de wind en dan wordt het iets warmer lenteweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.